Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Siebert van Liende en zijn twee zakenpartners moeten hun mondkapjesmiljoenen weer inleveren. Tijdens corona harkten ze veel geld binnen met de handel in mondkapjes... terwijl ze van tevoren hadden gezegd dat ze geen winst hoefden te maken. De overheid voelde zich belazerd en de rechter is daar dus in meegegaan, zegt verslaggever Nick Wouters. Siewert van Linde en zijn companen hebben volgens de rechter niet gedaan wat je van een integer bestuurder mag verwachten. Ze hebben hun persoonlijk belang om geld te verdienen zwaarder laten wegen dan het belang van de stichting waarvoor zij werkten. Daarom moet het verdiende geld van die mondkapjes terug naar de stichting. De uitspraak van de rechter betekent niet dat de miljoenen nu meteen naar die stichting gaan... want er is ook nog een strafzaak tegen Van Liende en zijn compagnons aan de gang. In die zaak heeft het Openbaar Ministerie ook beslag laten leggen op de miljoenenwinst. Na de Blokker en de Big Bazaar gaat er opnieuw een winkelketen failliet. Het einde is in zicht voor modemerk Vanilia. Dat heeft behalve een webshop 18 winkels door het hele land... en verkoopt ook dameskleding via de Bijenkorf. Maar dat gaat niet bepaald lekker. De afgelopen jaren werden er miljoenen euro's verlies gedraaid. Onder meer door corona en de gestegen loonkosten. Bij Vanilia werkten in totaal zo'n 650 mensen. De zoveelste aanklacht tegen Diddy. Een man zegt dat hij vijf jaar lang is gedrogeerd en misbruikt door de rapper. Die zou hem ook hebben gedwongen om seksuele dingen te doen bij vrouwen. In ruil daarvoor belooft hij hem te helpen bij zijn muziekcarrière, maar dat gebeurde niet. In totaal liggen er tientallen aanklachten tegen Diddy. Onder meer van seksueel misbruik, afpersing en mensenhandel. En dan nog een opmerkelijk tafereel in Vlissingen. Hotelgasten troffen daar gisteravond een slapende zeehond aan op hun hotelkamer. Medewerkers van het hotel deden een melding bij Stichting Dierenwelzijn. Die konden het in eerste instantie niet geloven. Later bleek waar het beestje vandaan kwam. Het hotel verhuurt ook beachrooms, hotelkamers direct op het strand. De zeehond is waarschijnlijk naar binnen geslopen. Uiteindelijk is hij wakker gemaakt en in een zeehondenmand weer naar een veilige plek gebracht.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 The sun is shining. Makes me feel good. en zijn Tijuana Brass met The Taste of Honey. Eh, we gaan even naar het Songfestival. Het wordt in eh, Rusland ook georganiseerd. Daar gaan we niet naartoe. We gaan eh, naar een oudje van Dana. All Kinds of Everything. winter time, spring and autumn too. Seasons will never change. verdedigt daarna met all kinds of everything. Ja, de first cut is de diepest, luisteraars. I would have given you all of my heart But there's someone who's torn it apart and he's taking almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. Kan het niet mooier voor je maken, luisteraar? Als je geopereerd moet worden, ja, de first cut is de diepste. Oftewel, het eerste sneetje, dat, je. ja... is geen sneetje brood. Duifzaag de week door. Ik ga u vertellen over eh, mijn ontmoeting met Marie. De eerste dag dat ik Marie tegenkwam. wie is Marie? Nou, een van de dames die ik in mijn leven heb ontmoet heb wel meerdere dames ontmoet. Ik ga niet vertellen hoeveel, dat gaat toen allemaal niks aan. Privé privéproblemen waren dat. Nou ja, problemen. Ik had altijd de pech met vrouwen. De, de eerste ging bij me weg en de tweede is gebleven. Imagine a still summer's day When nothing is moving, least of all me I lay on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made me feel good. The day I met Marie, the sound of her whispered hello came tiptoeing softly into my head. I opened my eyes kinda slow there she was smiling. It made me feel good the day I met Marie. With the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. on my brow and the way that she said, Baby, go to sleep now. Baby, go to sleep now. I woke with the chill in the air. The warm sun no longer hung in the sky. I reached out, but she was not there She'd gone where she came from, but I still feel good to think I've known Marie with the laughing eyes. She'd toss her hair and tantalize. She came to touch me, then she'd gone just like, like a summer breeze. Nou weet u hoe ik Marie heb ontmoet? Er viel even een stilte, maar ja, eh, als ik eraan denk eh, hoe ik Marie heb ontmoet... Ja, dan, eh, dan komt er van alles in me op. Komt echt van alles in me op. Want Molly was haar, haar, vriendin. Nou, die ging verkeer hoor. Zei ik toen ook, hè. Good golly, Miss Molly. Swinging Blue Jeans. Molly, Miss Molly, de Swinging Blue Jeans. Ja, ja, in deze verderfelijke wereld met oorlogen, rampen en allemaal narigheid, luisteraars. Dus, krijgen we nou de Days of Burley Spencer? Als het goed is. De orkest begint al, dat, uh, dat scheelt al een stuk.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 De Archies. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting. Ah, sugar. weekend, eh, weekend allemaal doen, luisteraars? Nou, ik ga in ieder geval hier naar Zandvoort, want er is een eh, lichtjeswandeling s'avonds. Uh, volgens mij georganiseerde sportsupport. dan, moet je een flinke afstand lopen, maar in een verlicht Zandvoort. Dus het is heel romantisch wordt het natuurlijk. Zo gaat mijn weekend eruit zien. En mijn zondag, nou, dat wordt gewoon een lazy Sunday afternoon. And uh, wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Graham Goldman, de, gitarist van uh, C schreef ook nummers eh, voor niemand minder dan eh, de beroemde Hollies. En als je ooit eens met de bus gaat... moet je wel vragen of ze stoppen op tijd, hè? stay Ja, de Hollies, Bastap. We gaan genieten eventjes uh, eh, luisteren weer van een stukje cabaret. Nou, eh, hij doet het niet. Ik, eh, ik snap er helemaal niks van. We gaan het nog een keer proberen, luisteraars. Ja. Nou, dat is uh, diep triest. Eh, eh, de draaitafel die weigert dienstluisteraars. Het is onbegrijpelijk hoor. Nou, hoe kan het nou? Ik ga zo een andere, een andere draaitafel proberen. Uh, uh, ik, eh, ik, ik, verwen u nog even met een stukje muziek dan maar tussendoor. Walk on By van Diane Warwick. Wat vindt u daarvan? If you see me walking down the street And I start to cry Each time we meet Walk on by En nog vele gelukkige jaren.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 En uh, in Buitenveldert, die heb ik eh, vroeger deze ochtend nog aan u laten horen. Dat wat betreft weer een heerlijk stukje cabaret. Meisje, kom nou bij me terug. Kom nou bij me terug. Baby, come back. De Eagles. Niet de Eagles, maar de Eagles. De Equals, met een Q, de Equals. Ja, come back. Nou, heb mijn buurman nooit tegen zijn vrouw horen zeggen. Die zegt, eh, die zegt meestal van hou je bek. Dus heel, heel andere... Eh, zouden ze teruggekomen zijn eigenlijk? Sorry? Is hij teruggekomen? Wie? Nou, degene die terug moet komen. <laughs> ik heb geen idee. Oh, je weet het niet? Nee, dat weet ik niet. Ze zingen al een hele tijd hetzelfde liedje. Dus ik denk, ik denk dat hij nog niet zou die ook, En hij moet natuurlijk ook flink op zijn knieën gelegen hebben. Please oh. come back, hè? Oh. ja. Luisteraars denken, wie is dat nou weer? Nou, dat is ene meneer Hans Wassenaar. Gezelligheid. Die woont in die grote villa's daar in die, eh, in die <laughs> gemeente bij Den Haag. Meneer Wassenaar zelf... Ja, maar ik ben wel van de arme tak, hoor. Ben jij van de arme tak? De arme tak. Geloof het niet. <laughs> Eh, komt hier met een bolide voorrijden, luisteraars. Je wil het niet weten, je wil het niet weten. hey Hans, wat leuk dat je er ook weer bent. Ja, man. dankjewel Charles. Ja. Je, je, draait trouwens wel lekkere muziek. Ook oh, dankjewel. dankjewel. Ja. Smaakt de chocola? Of, eh? Eh, Ja, heerlijk. Ook. <laughs> hey, heb jij nog spannende dingen beleefd de afgelopen week? Dat je zegt van nou, dat was wel... Nou, ja, nou ja, ik Eigenlijk niet. En mijn vrouw die is aan haar oog geopereerd en ik moet elke dag moet ik vijf keer druppelen. Oh ja. En eh, ja, dat is, dus dat heb ik meegemaakt eigenlijk, meer niet. Oké, heb, jij, heb jij een zeilboot bijvoorbeeld? Ik heb geen zeilboot. Oh, jammer. Dan jij wel? ja, nou, maar dan, kan je vrouw een oogje in het zeil houden. Ja, <laughs> dat is waar, ja. Toch? Ja, dat, Daar waar. vraag ik het eigenlijk om. Nee, maar, maar eh, eh, moet er andere oog ook nog gebeuren? Of? Eh, ja, andere ogen oog moet ook nog gebeuren, eind van de maand. En waar, waar laat ze zich behandelen? In Haarlem, Haarlem-Zuid is dat. Oh, de, de, Amsterdamse vaart daar. Die, op die hoek van de Prins Bernhard. Nee, nee, oh, dan, is het ha dan is het Haarlem-Noord. Ja, ik ben alles kwijt een beetje. Haarlem-Noord is het. Haarlem-Noord? Helemaal aan het eind helemaal. Bij de, de OG softbalterreinen. Weet je dat of niet? Nou, nee jongen, ik, ik, mag daar helemaal niet komen. Nee, wij eigenlijk ook niet, want we gaan ook weer gauw weg. <laughs> hey, wat, wat heb je straks allemaal voor ons in petto? Nou, ik, weer, eh, ik trek natuurlijk de lekkere muziek die jij hebt, die trek ik door. Dat is eh, mhm. logisch, hè, want zo zitten onze programma's in elkaar. En ik heb natuurlijk nieuwe eh, nieuwtjes over Zandvoort en de omgeving... en wat gebeurt er en wat moet er gebeuren. Dan weet jij ook wel van de lichtjeswalk, hè? Aankomend weekend, Wat hebben we? de, de lichtjeswalk. Nee, dat weet, je hebt het verteld, maar ik wist niet dat het dit weekend was. Het is dit weekend en dat is op zaterdagavond. Eh, dat begint natuurlijk als donker. Eh, ja. Eh, ja, dat is altijd heel romantisch. heb je het wel eens gedaan of niet? Ik heb, nou, of ik het wel eens gedaan heb. Nou, ik nou, bedoel meegelopen. Ik, ik, bedoel dus- meegelopen. ik heb zes kinderen. Dus. <laughs> Ik bedoel, heb je meegelopen? Dat bedoel ik. Of ik mee heb gelopen? Ja, eh, ik heb eh, twee, twee jaar eh, hiervoor heb ik, uh, heb ik meegelopen. Oh. Ja, niet het hele parcours. Want maar is het wel leuk? Ja, het is, het is met name natuurlijk ook mooi, hè? Al, die, al die lichtjes en alle objecten die op een schitterende manier zijn uitgelicht. Ja. En, en doet de gemeente dat of doen de mensen dat privé? Eh, ik weet niet of de mensen het privé doen eigenlijk. Nou, ik denk ja, nou in ieder geval wel ondernemers die een ja. horecabedrijf hebben. Die doen dat wel privé natuurlijk. Ja, de, ja, de, ondernemers in Zandvoort zijn heel goed bezig eigenlijk. Hè? Ik hoop het. Nou, dat denk ik wel. vertel. Nou, vertel. Ja, nou ja, ik vind dat ze gewoon goed bezig zijn. Ook eh, ja, met allerlei activiteiten en gaan we door zo. Dus het is best interessant hier in Zandvoort. Nou, dat vind ik sowieso, want eh, daarom zit ik hier ook natuurlijk. In de studio. Want wij hebben de bevoorrechte functie om in de studio ons programma te mogen maken, leuk. Jij, ja, zo, is het in elkaar, hè? Ja, maar jij doet het eh, voor een deel ook thuis, hè? Ehm, als ik eh, niet naar de studio kan... ik ga bijvoorbeeld... volgende maand ben ik een hele maand eh, met vakantie. Ja, dan gaan we naar Portugal. Nou, dat bedoel ik dus met meneer Wassenaar. <laughs> groot kapitaal. Dan zegt, hij, zegt dat hij vandaag aan mijn tak is. Gaat vijf keer per jaar op vakantie. Nee, nee, nee, zo erg is het dan ook weer niet. Waar ga, je, naartoe? We gaan naar Portugal. En dat doen we eigenlijk al, geloof voor het zesde jaar of zo. ben er één keer geweest. Ja? Met de auto, 3500 kilometer. Ja, dat ga ik niet doen. Hij gaat met vliegtuig. <laughs> En eh, ik ben geweest in Sesimbra. Dat ligt in, eh, in, de buurt van Lissabon. Kijk, dat bedoel ik. Ja, een eh, mooie baai. En, maar jij gaat naar de Algarve of zo? Wij gaan naar Albufeira. Oh, hoe? Albufeira. Oh, wat spreek je dat, dat Klinkt mooi, hè? Vind je niet? Albufeira. Ja, maar zoals jij dat ook uitspreekt. Oh, heerlijk. <laughs> Ken jij Portugees? nee. Sisi, no, nee, no, Het enige wat ik kan, dat is een biertje bestellen. En dan houdt het meteen op. <laughs> Een bier, hoe, oh, nou, maar dan wil ik het weten ook. Hoe doe je dat? Nee, nee, nee, dat weet ik niet. Ik weet wel, in het Spaans weet ik het. Een cerveza. Een cerveza? Ja, ja, ja. Ah ja, dat weet ik ook nog wel. Dat weet je ook nog wel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, ken jij Jean? Van, nee. Die altijd wakker is, want Jim Pitney. niet, hè? Oh, die, die hij, niet. Hij pit niet, nee, eh, hij is altijd wakker. Oh. Something got a hole of, eh, of your heart. Ik hoop ook voor jouw hart. Dankjewel. Something Got a Hole of My Heart. En ook dat van Hans Wassenaar. Want die zijn hart begint ook meteen sneller te kloppen als je deze muziek draait. Want die eh, heeft een beetje dezelfde smaak als ik. Ook wat de koffie betreft. Hè. We drinken allebei koffie. En we, eh, ja. we praten over vakantie. Alleen hij kan op vakantie. Ik kan niet op vakantie. Dat is gewoon omdat hij het groot kapitaal vertegenwoordigt. En omdat ik dus eh, ja, al jaren in de bijstand loop. Nee hoor, dat <laughs> hij... Ach god. Nou ja, god, god ook. Ja, die is met me. Nee, ik loop niet in de bijstand. Last. Nee, dan moet, jij duift niet jokken. Nee, oké. Nou, Sieber van der Linden, we hoorden het zojuist op het nieuws. Ja, die, eh, die moet zijn miljoenen maar inleveren voor die, voor die kapjes. Hè. Die eh, mondkapjes tijdens corona. Die heeft eh, de overheid, de, de, Nederlandse staat opgelicht. En ja, ik had toch nog een strafproces aan zijn broek. Arme Siebert van der Linden. Ik weet niet, zou die nou die, eh, een deel van die miljoen al hebben weggesluist? Ja, dat maakt niet uit, want hij moest even goed terugbetalen natuurlijk. Dus als hij ze weggesluist, of nou, misschien wel uitgegeven aan een vakantie in Portugal... dat hij ook met Hans Wassenaar mee wilde. Want ik weet niet of ze samenspannen. Dat weet je ook. Dat kun je natuurlijk als zo'n man... Eh, als Wassenaar kan je dat niet zien aan de buitenkant. Of hij samenspant. Nee. <laughs> <laughs> Hij, ja, hij lacht heel onschuldig, dus ik, <laughs> ik ga er maar vanuit dat dat niet het geval is. Eh, Hans, ik ga voor jou speciaal iets eh, draaien om rustig te worden. Je wordt, zelfs een beetje dizzy ervan. Ja, Tommy Rowe. Tommy Rowe. Tommy Rowe. wie is, hoe de hel is Tommy Rowe? Ik, eh, nou ja, hij komt ook eh, uit de jaren 60. En hij was dizzy. Nou ja, dat kan natuurlijk misschien dat hij toen al drugs gebruikte. Misschien dat hij daar nou dizzy van was. Ik heb eigenlijk geen idee, luisteraars. In ieder geval, het is mooi weer. Ik neem u gewoon mee naar het park. Maakt eigenlijk niet zoveel uit naar wat voor park u kunt nog kiezen, eh, dan moet u me bellen. Nee, nee, doe maar niet, want eh, daar heb ik allemaal geen tijd meer voor. Want ik heb nog maar zes minuten te gaan. Ik neem u gewoon mee naar Ichiko Park. En dat doen we dan met uh, jongetjes met een heel smal koppie.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 I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of cool? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? we Will touch the sky? That's why the tea is there. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a buck. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful too beautiful. It's all too beautiful. It's all too too beautiful. beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ja, ik loop hier net uit de keuken bij ZFM. We hebben ook een keuken hierboven. Dan, eh, dan kan je dan, eh, je lunch gebruiken als je wil. Dus ik, eh, ik denk, nou, ik, ik, ik tap een glaasje melk in. Komt er een meneer naar me toe, een meneer Hermits. Herman Hermits. En die zegt, nee jongen, no milk today.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 Want ik kan wel janken. Ik had nog zo graag even willen blijven. Ja, ik mag wel blijven natuurlijk. Hij jaagt me niet weg hoor, anders was, nou, dat doet hij niet. Maar eh, nee, ja, ja, zo gaat het in het leven. Hè. Je moet, eh, je moet eh, alles zo bekijken, een beetje geven en, en nemen. Zo is het helemaal. Nou, eh, No Milk Today. Eh, we, we, vervolgen het liedje en dan neem ik vast afscheid van u. Dit was Duifstraag de Week Door.